In ruil daarvoor moet de EU meer geld bijdragen... en voor iedere Syrische vluchteling die teruggaat naar Turkije... een vluchteling uit een Turks opvangkamp opnemen. Volgens premier Rutte betekent het plan het einde van de Balkanroute... maar onder meer Hongarije en Denemarken hebben grote moeite met het voorstel. Een groep patiënten met ernstige stofwisselingsziekte dreigt een medicijn niet meer te krijgen. Het middel is door het Europese Geneesmiddelenagentschap toegelaten en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Maar volgens het Zorginstituut is niet bewezen dat het middel werkt. Volgens artsen zijn de eerste onderzoeksresultaten hoopgevend en moet er extra onderzoek worden gedaan. De directeur van de Nederlandse dopingautoriteit verwacht dat Maria Sharapova een zware straf boven het hoofd hangt. Gisteravond maakte de Russische tennisser bekend dat ze positief is getest op de Australian Open. Ze zou al tien jaar op doktersadvies het middel meldonium gebruiken en niet hebben geweten dat het sinds 1 januari op de dopinglijst staat. Vrouwen ervaren vrije tijd anders dan mannen. Ze zijn in hun vrije uren meer gericht op het welzijn van anderen... en brengen die uren voor een groot deel zorgend en werkend door. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vrije tijd en werk loopt bij vrouwen meer door elkaar. Daardoor ervaren ze meer tijdsdruk en gejaagdheid. Bij Vlissingen is een vijf meter lange dode spitssnuitdolfijn aangespoeld. Volgens een woordvoerder van de Eerste Hulp bij Zoogdieren is het uitzonderlijk dat zo'n dolfijn aanspoelt. Sectie moet uitwijzen waaraan de spitssnuitdolfijn is doodgegaan. Het dier had geen ernstige verwondingen die op een aanvaring duiden. Het weer wisselend bewolkt, lokaal mist en gladheid, later buien, maar ook af en toe zon. Het wordt zo'n 7 graden.